van 10 uur. Katrien Straatman met het NOS Teheran is geschoten door drie of vier mannen. Daarbij zou één bewaker zijn gedood en acht mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens een ooggetuige van persbureau Reuters is de aanval inmiddels voorbij... maar de Iraanse staatstelevisie zegt dat hij nog steeds gaande is. Ook zou er geschoten zijn bij het mausoleum van Ayatollah Khomeini. De Iraanse staatstelevisie spreekt over vier terroristen... onder wie een zelfmoordenaar. een vrouw is volgens de staatstelevisie opgepakt. Een bewaker is gedood. Volgens de Britse labour Corbyn kan terreur niet bestreden worden door te tornen aan basisrechten. Hij reageert daarmee op premier May. Die zei in de aanloop naar de Britse parlementsverkiezingen morgen dat ze desnoods wetten over mensenrechten wil aanpassen als die hinderlijk zijn bij de bestrijding van terrorisme. Volgens Corbyn moeten juist de democratische waarden worden beschermd. Hij wil onder meer extra agenten inzetten. Eerder bekritiseerde hij May omdat zij als minister van Binnenlandse Zaken fors heeft gesneden in de budgetten van de politie. Een grote bankovername in Spanje. Banco Santander neemt Banco Popular over voor het symbolische bedrag van 1 euro. Banco Popular zat in zwaar weer en was daarom dringend op zoek naar een koper. Banco Santander wordt door de overname in één keer de grootste bank van Spanje. Ze steken 7 miljard euro in het project. In Europa is onlangs afgesproken dat banken die in problemen zijn gekomen zelf een oplossing moeten vinden en de gevolgen niet mogen afwentelen op particulieren en overheden. Het weer vooral vanochtend nog erg onstuimig met veel wind en een aantal buien, vooral in het noorden en midden. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en neemt de wind wat af. Het is vrij fris met temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgen een paar graden warmer, maar nog wel wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis van de ANWB. In de Randstad eh, nog wat file op eh, de A10, de A10 eh, West richting Zaanstad. Tussen Westpoort en het Koenplein 2 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht.